Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Vanwege de kans op gladheid geldt in een deel van het land code oranje. De waarschuwing is gedaan voor Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en de Waddeneilanden. Door IJssel kan het op de weg gevaarlijk glad worden, zegt het KNMI. De waarschuwing geldt tot 11 uur in de ochtend. Vorige nacht gold in het noorden ook code oranje. Daar gebeurden toen meerdere ongelukken op gladde wegen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot. Daarbij zijn volgens het leger twee mensen omgekomen. Eén persoon overleefde de aanval. Het schip zou op een route hebben gevaren die wordt gebruikt voor drugsmokkel. En volgens inlichtingen die de Amerikanen hadden... zou dit schip daar ook bij betrokken zijn. Internationaal is er veel kritiek op de Amerikaanse aanvallen op de bootjes. De VS levert geen bewijs dat het echt om drugsmokkelaars gaat. Het is de eerste aanval in weken. De brandweer heeft in Zeewolde iemand uit een brandende woning gered. Volgens de brandweer stond de woning voor rook, waardoor de persoon niet meer naar buiten kon. Via een open raam op zolder heeft de brandweer het slachtoffer naar buiten geholpen. Die is vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. De brand in Zeewolde was snel onder controle. Supporters van de Belgische voetbalclub Standard Luik zijn gisteravond uit woede over een nederlaag de kleedkamers binnengedrongen. Standaard verloor met 4-0 van AA Gent. Het loopt de laatste maanden niet lekker bij de club uit Luik. En dat waren de supporters van de harde kern beu. Ze scandeerden leuzen en staken vuurwerk af, meldt Sportza. Zo'n 10 supporters drongen de kleedkamer binnen. De trainer erkent dat er een crisis is bij de Belgische club... maar vindt de actie van de supporters veel te ver gaan.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 It's only been a year. Now I got my foot through the door, and I ain't going to nowhere. It took a while to get me, and I'm gonna take my time. Don't let that bullshit in your ear. Now let me blow your mind.